Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden scoren hoger op de ranglijst van verslaggevers zonder grenzen. Nederland is afgelopen jaar gestegen van plek 6 naar plek 4. Dat komt onder meer doordat verdachten van misdrijven tegen journalisten worden vervolgd... en doordat Nederland een toevluchtsoord is voor gevluchte Russische journalisten. Helemaal onderaan de lijst bungelen Afghanistan Afghanistan, Syrië en Eritrea. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker acht Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden... met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af, mogelijk na blikseminslag. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen. Dat meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen, vooral ten gunste van bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League... door in Italië met 2-0 te winnen van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. In de Conference League won Olympiakos met 4-2 bij Aston Villa. Fiorentina versloeg thuis Club Brugge met 3-2.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 Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt ontstond een grote modderstroom in een woonwijk... waardoor huizen beschadigd raakten. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen, meldt het CBS. Tussen 2013 en 2022 verdween 158 vierkante kilometer natuur, vooral ten gunste van bebouwing. Het weer, van tijd tot tijd regen. Tegen de avond klaart het vanuit het zuidoosten op. En het wordt 13 tot 15 graden. Zandvoort. him does the best.